ik Ampersen eh, met het NOS-journaal. De VS stuurt opnieuw meer militaire hulp naar Oekraïne. Het gaat dit keer om een pakket van zo'n 750 miljoen euro... met daarin vooral munitie, zoals granaten. Sinds het begin van de oorlog heeft de VS voor zo'n 17,5 miljard euro... aan wapens en andere militaire middelen toegezegd. Ook andere westerse landen hebben afgelopen week meer militaire hulp beloofd. Zo stuurt Nederland luchtafweerraketten naar Oekraïne. In Turkije zijn reddingswerkers bezig bij de kolenmijn waar gisteravond een explosie was. Die kostte aan zeker 25 mensen het leven. Ook zijn er 17 gewonden en er zit nog een onbekend aantal mensen vast. De explosie was in een staatsmijn in het noorden van Turkije. Op het moment van de ontploffing waren er 100 mensen in de mijn. Utrecht en Amsterdam zijn bezorgd over de toename van het aantal daklozen. Volgens de twee gemeenten staan alle seinen op rood. Ze roepen het kabinet daarom op om in te grijpen. Het is volgens de steden moeilijk te zeggen hoeveel daklozen er zijn bijgekomen... maar maatschappelijk werkers zeggen dat ze nieuwe gezichten zien... en dat er meer buitenslapers zijn dan vorig jaar. Ze noemen de wooncrisis als oorzaak voor de stijging. Bij een vleeskeukenbedrijf in Bleia in Friesland is voor de tweede keer dit jaar vogelgriep vastgesteld... 80.000 vleeskuikens worden gedood, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. In januari werd het bedrijf in Bleia ook al geruimd vanwege vogelgriep. Bij overstromingen in Nigeria zijn sinds de zomer al zeker 500 mensen om het leven gekomen. Rode Kruismedewerkers spreken van de ergste overstromingen in het land in decennia. Ongeveer 90.000 huizen staan onder water en de toevoer van voedsel en brandstof ligt stil. De overstromingen zijn ontstaan door hevige regenval. Het weer. Hier en daar valt wat motregen. Lokaal is kans op mist en het koelt af naar een graad of 11.